Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Juri Stubinitski met het NOS-journaal. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft duizend extra kaarten beschikbaar gesteld... voor Oranje-supporters die de WK-finale bij willen wonen. De KNVB heeft er daarvan 500 gekregen. De bond had op meer kaarten gehoopt... maar zegt toch blij te zijn met elk extra ticket. Ook reisbureau Kras heeft 500 extra kaartjes van de FIFA ontvangen. Zaterdag vliegt Kras met twee vliegtuigen naar Zuid-Afrika. In Middelbeers in Noord-Brabant staat een grote kippenstal in brand. Het vuur brak even na half drie uit. De brandweer spreekt van een zeer grote uitslaande brand en is met veel materiaal ter plaatse. In de stal zitten 56.000 kippen. In Rotterdam-Oost is gisteravond een metro bekogeld met stoeptegels. Rond half twaalf gooiden onbekenden vanaf een fietspad kapotte tegels naar een voorbijrijdende metro. De metro werd van twee kanten belaagd, er gingen vier ruiten stuk. Een van de tegels kwam in de metro terecht. Een passagier kreeg glasplinters over zich heen, maar raakte niet gewond. De politie is een zoektocht begonnen naar de gooiers en roept getuigen op zich te melden. Minister Van der Hoeven vindt dat het boren naar olie en gas op de Noordzee zeer zorgvuldig gebeurt. Bovendien houdt de overheid er zeer effectief toezicht op. Dat zegt ze in een reactie op een brief van de kustprovincies. Die maken zich zorgen over de boringen en vragen naar aanleiding van de olieramp in de Golf van Mexico om extra onderzoek. Volgens de provincies kan ondanks de strenge veiligheidsvoorschriften zo'n ramp ook in Nederland gebeuren. Van der Hoeven vindt de situatie in de Golf van Mexico volstrekt niet vergelijkbaar met die in Nederland. Wel heeft het staatstoezicht op de mijnen de oliemaatschappijen vorige maand al gevraagd hun werkwijze goed door te lichten.